In zijn huis in Amsterdam is de acteur Ton van Duinhoven overleden. Hij was al jaren bedlegerig. Van Duinhoven stond op de planken, maar deed ook veel voor de televisie. Zo speelde hij in de satirische serie Massa en in de comedyserie Cassata speelde hij een Italiaanse ijssalonhouder. Bekendheid kreeg hij ook door zijn rol als Feyenoord suppost Krooswijk en zijn optredens in commercials voor Jamin. Van Duinhoven was in het begin van zijn carrière ook een verdienstelijk zanger. Hij was getrouwd met de actrice Ina van Fase. Voor het laatst was hij op tv te zien in 2008, toen de KRO een documentaire over hem uitzond. Tom van Duinhoven is 89 jaar geworden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een wereldwijde sms-dienst aanbieden... waarmee Nederlanders in het buitenland worden gewaarschuwd bij calamiteiten. Tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika en de onlusten in de Thaise hoofdstad Bangkok... werd al geëxperimenteerd met een vergelijkbaar systeem. Volgens het ministerie kan op deze manier snel een grote groep mensen worden bereikt. Verder is het een hulpmiddel bij het opsporen van Nederlanders in het buitenland. Mensen die mee willen doen kunnen zich via internet opgeven. Als de technologie het toelaat wil het ministerie in november beginnen met de wereldwijde sms-dienst. De marechaussee is een dienstpistool kwijt. Een medewerker verloor het wapen dinsdag in Apeldoorn. Met onder meer metaaldetectoren is tot en met vanochtend een traject van 15 kilometer afgezocht. Er is niets gevonden en het zoeken is gestopt. Het pistool, een Glock 17, was niet geladen, maar ook de houder met patronen is weg. Hoe de marechaussee het wapen en de patronen kon kwijtraken wordt onderzocht. Het weer... Bewolkt en buien. De regen trekt naar het oosten weg. Tegen de middag klaart het vanuit het noorden wat op. Er blijft kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.